Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De stakingen in het streekvervoer hebben afspraken gemaakt over de CAO, zegt vakbond FNV. De bonden eisten 3,5% meer loon en maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vanwege de stakingen lag sinds woensdag 80% van het streekvervoer plat. Nederlanders zijn nauwelijks voorbereid op noodsituaties, blijkt het onderzoek van het Rode Kruis. Veel mensen weten niet hoe ze gezinsleden kunnen bereiken in geval van een noodsituatie. Ook hebben ze buitenshuis zelden verzekeringsgegevens bij de hand. Volgens het Rode Kruis zijn steeds meer mensen in Nederland ouder en alleenstaand. Bovendien woont familie steeds vaker op grote afstand. De hulporganisatie roept mensen daarom op een noodplan op te stellen... met daarin informatie die nodig is bij noodsituaties. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Seehofer, zegt dat zijn toekomst afhangt van een gesprek dat hij vandaag heeft met de CDU, de partij van bondskanselier Merkel. Seehofer dreigde gisteravond af te treden na een oplopend conflict met Merkel over migratie. De twee zijn het oneens over de opvang van migranten. Seehofer wil ze al direct aan de grens terugsturen. Maar dat gaat Merkel te ver. Zij wil uitwijzingscentra in Duitsland om migranten versneld terug te sturen naar het eerste land van opvang. De Japanse keizer Akihito legt zijn werk neer vanwege gezondheidsproblemen. Zijn hersenen krijgen te weinig zuurstof en daardoor is hij misselijk en duizelig. De 84-jarige keizer werd eerder al geopereerd aan zijn hart. Ook is hij behandeld voor prostaatkanker. Vanwege zijn slechte gezondheid doet Akihito volgend jaar april afstand van de troon. Zijn zoon Naruhito volgt hem op. Dat wordt de eerste troonsafstand in Japan in bijna 200 jaar. Het weer opnieuw veel zon en bij minder wind wordt het tussen 24 en 28 graden. De komende dagen blijft het mooi zomerweer met maxima van een graad of 26.